Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het is de Nederlandse zwemsters niet gelukt om een medaille te halen op de 4 keer 100 meter vrije slag. Met een vierde plaats grepen Marit Steenbergen, Femke Heemskerk, Inge Dekker en Ranomi Kromowidjojo net naast een Olympische plak. De Australische dames pakten het goud en zwommen ook een nieuw wereldrecord in 3 minuten 30 en 65 honderdste. De VS werd tweede en het brons was voor Canada. De Nederlandse turners hebben op de Spelen in Rio drie finale plekken behaald. Epke Zonderland op rekstok, Yuri van Gelder op ringen en Bart Durlo op de meerkamp. Durlo is de eerste Nederlandse turner ooit die zich plaatst voor een Olympische meerkampfinale. In een perstent voor paardensport bij de Spelen in Rio zijn journalisten opgeschrikt door een verdwaalde kogel. Die boorde zich door het tentdoek en kwam vlak naast fotografen op de grond terecht. Naast het perscentrum ligt een militair complex. Of de kogel daar vandaan kwam, wordt nog onderzocht. Volgens een woordvoerder van de Olympische Spelen heeft het incident niets met de Spelen te maken. Zo'n 50 miljoen Thaise burgers kunnen vandaag in een referendum stemmen over een nieuwe grondwet. Die is opgesteld door militairen die twee jaar geleden de macht overnamen. als het voorstel wordt aangenomen komen er volgend jaar nieuwe verkiezingen. Als dat gebeurt hebben de militairen nog steeds invloed in de politiek... omdat ze mogen bepalen wie een zetel in de Senaat krijgt. Geen wetsvoorstel kan dan zonder toestemming van de militairen worden goedgekeurd. In de peilingen lijken de voorstanders het referendum te gaan winnen... maar veel kiezers wisten op dat moment nog niet wat ze zouden gaan stemmen. Het weer, het is overal droog en het is een graad of 12. Overdag is het ochtends overal redelijk zonnig, maar smiddags is het weer flink bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. Het wordt wel warm bij 22 tot 25 graden.